Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Politieagenten en hulpverleners werden tijdens de jaarwisseling doelbewust in hinderlagen gelokt. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulussen. Volgens hem was een duidelijk patroon zichtbaar. Er werden bijvoorbeeld branden gesticht waar de brandweer en politie op afkwamen. En dan stond men klaar om vervolgens eh, vuurwerk, zeg maar liever explosieven eh, op de politie en de brandweer eh, afvuren. Eh, dus dat is toch wel een beeld wat in de loop van de nacht naar voren kwam. Op sociale media zijn ook video's verschenen waarop hulpverleners doelbewust worden beschoten met vuurwerk. Verspreid over het land werden 250 mensen opgepakt. Brandwondencentra in verschillende landen, waaronder Nederland... hebben aangeboden om gewonden uit Zwitserland op te vangen. Bij een brand in een café vannacht kwamen daar zo'n 40 mensen om het leven. Ruim 100 mensen raakten gewond. De Zwitserse autoriteiten willen de gewonden verspreiden over ziekenhuizen. Prioriteit a été donnée à la prise en charge des victimes afin de leur porter secours et des acheminer sur les différents hôpitaux. Je pense en particulier à Sion, Lausanne, Genève et Zurich. Autoriteiten verwachten dat ook opvang in het buitenland nodig zal zijn. Bij een brand op een industrieterrein in Noord-Scharwoude in Noord-Holland... zijn delen van zonnepanelen vrijgekomen en mogelijk ook asbest. Tot in de wijde omgeving zijn grote rookwolken te zien. De brand voedt bij een autobedrijf en er liggen ook kermisprijzen opgeslagen... waaronder plusje beren. Beleggersvereniging VEB wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt naar de problemen met apneuapparaten van Philips. In 2021 riep Philips miljoenen van die apparaten terug omdat er deeltjes schuim loskwamen. De top van Philips had volgens de VEB tien jaar daarvoor al signalen gekregen daarover. Het weer, wind en buien, alleen in Zeeland wat droger. Later mogelijk sneeuw of natte sneeuw. Minima tussen 4 en 0 graden. Ook morgen winterse buien en veel wind bij een graad of 4.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 Met nu. Alternative FM. Program en True Love Refugee. En dat is meteen ook het laatste uur waar we in aangeland zijn op deze nieuwjaarsdag. Waar we een klein beetje terugblikken op het afgelopen jaar van 2025. En voor Isogram betekende dat een behoorlijk muzikaal jaar. Voor Green Polder hetzelfde. Zij presenteerden hun debuutalbum. Maar Green Polder is een band met behoorlijk wat ervaring. Kijk maar terug op ons YouTube-kanaal en dan zie je wat er voor ervaring allemaal in deze band zit. Een van de nummers die we laten horen is Hold On, gevolgd door Wolfgang. Want Wolfgang is ook bij ons in de studio geweest. En hij heeft ook een aantal nummers laten horen van zijn EP Wistful Way. Bijvoorbeeld het titelnummer wat je gaat horen. En bovendien, Wolfgang gaat op 10 januari zijn debuut-EP presenteren in Paradiso. landed in a puddle. I'm in about knee deep. Didn't really pay attention to that road in front of me. Now I'm feeling kinda chilly. Gotta get myself on solid ground. I need to change my course. with every Something is gone, something is lost when you move on. To say the most, I took a gamble. To say the least, it did not stick. So many more things could be said, but saying nothing bed. achter elkaar. Alle twee eigen opnames. Eerst Green Polder met Hold On en daarachter hoorde je Wolfgang met Wistful Way. Wolfgang ooit de jongste winnaar van Mooie Noten. En dat gebeurde in 2024. En gelukkig hebben wij ook hem het afgelopen jaar bij ons in de studio gehad. Als je Wolfgang nog in actie wil zien, dan moet je naar Paradiso op 10 januari als hij zijn EP gaat presenteren. Wie dat ook gedaan heeft, maar dat was in juli van het afgelopen jaar, was onze eigen plaatsgenote Wendy Moore. En naar haar ga je nu luisteren in de opname die we hebben gemaakt in de uitzending van juli dit jaar. Goedenavond. Hallo. Hallo. Eh, want ik eh, zei al in aanloop eh, naar deze uitzending... oorspronkelijk hadden we het plan om een andere Zandvoortse ingezetene... die ook mee gaat doen naar de popronde. Dat is Bodine Monet geweest. Alleen dat ging toch niet helemaal goed. En toen kwamen we bij jou uit. Tuurlijk joh, ik kom wel. Ja joh, <laughs> is, de eh, hoek toch? Ja, dat is een beetje om de hoek. Eh, maar eh, het werd, van één uur werd het ineens twee uur. Dus, maar daar draaide jij ook je hand niet voor om in dat opzicht. Nee joh, wij kunnen het gemakkelijk praten samen. <laughs> dat, lijkt me wel, dat lijkt me wel, ja. Ehm, goed, uh, Wendy Moore in, in de studio. Het, dat is geloof ik ook al wel een keer of zes of zeven inmiddels alweer Ja, denk het wel. Het, gaat, ja, het schiet op natuurlijk. Eh, maar eh, de, de, de is natuurlijk eh, de EP die je afgelopen vrijdag hebt gepresenteerd in Sinatol Amsterdam. Ja. Ehm, allereerst, voordat we daarover gaan beginnen is natuurlijk de aanloop naar die EP toe. Want ja, ehm, Tangled Wiring. Waarin verschilt die ten opzichte van al het andere werk wat je tot nu toe gemaakt hebt? Ik denk sowieso dat je het meteen hoort. Eh, <laughs> ik wilde echt een hele andere kant op. Mhm. Ehm, ik was altijd een beetje aan het opletten dat iets nog net op de radio kon of zo. En mhm. deze dacht ik, nee, ik ga gewoon precies doen wat goed is voor deze song. Mhm. Eh, en ik haalde heel veel inspiratie voor het eerst uit synthpop en wat meer elektronische dingen. Dus er zit eigenlijk heel weinig gitaar in deze song wat... Eh, nog nooit is gebeurd bij mijn songs. Dus ik denk dat het wel weer iets nieuws is. En ik wil ook altijd nieuwe dingen laten horen. Ik denk dat elke single die ik uitbreng is compleet anders. En dat wil ik zo houden. Ik wil jullie continu verrassen. En ik denk dat deze jullie weer heel erg gaat verrassen. Ja, dat geloof ik ook wel. <laughs> Eh, maar eh, even dan over synth-pop. Synth pop. Dat, eh, even voor de mensen thuis. Niet denken aan die man met die meid die is op zand. <laughs> Nee, nee, nee, nee. Uh, synth pop is natuurlijk iets, totaal iets anders. waar heb je die belangstelling eigenlijk voor? Nou, ik eh, ben sowieso best wel fan van Billie Eilish. En die gaat vaak best wel die kant op, dat donkere randje daarvan. En ik schrijf en ik luister ook nog steeds best wel veel naar K-pop. En dat is natuurlijk een stuk elektronischer. En ik denk omdat ik zoveel naar die genres luister... dat ik automatisch wat meeneem in mijn eigen songs. En ik ben ook heel erg fan van Train on Pilots. En die gebruiken ook heel veel elektronische elementen. Uh, Linkin Park bijvoorbeeld mm, ook. Ja. Eh, ik vind dat gewoon een coole combinatie met ja. rock. Ja, ehm, eh, ik, zit dan, ik probeer even in, het, eh, in, in de bovenkamer van Winnie Moore eh, terecht te, te komen. Hoe gaat dat dan? Ga jij dan ergens op een avondje... Nou, ik ga toch eens eventjes een beetje zitten luisteren. Hoe doen die gasten het? zoiets? nou, letterlijk dus precies dat. Ja? Ehm, ja, meestal... Soms komt er gewoon een random song uit. Maar soms heb ik ook van... Oké, ik wil zo graag zo'n soort song schrijven. Hmm. En dan pak ik gewoon een referentietrack en dan ga ik goed luisteren van... wat maakt dit nou zo'n vette song? Hmm. En daar leer je heel veel van. En dan maak je iets helemaal je eigen eigenlijk. Ja. Ehm, dan over de EP zelf. Want die heb je natuurlijk afgelopen vrijdag... het is nog minder dan een week eh, geleden mensen. Ja, dus, eh, zes dagjes. Ja, zes dagen geleden. Eh, de eerste headline show hè, voor jou. Ja, eindelijk. Ja, <laughs> ja hoe, hoe werk je daar naartoe? Ja, ehm, het is best wel veel geweest. Omdat naast dat het gewoon een headline show was... was het ook meteen de EP-release show. Mhm. Eh, en ik denk normaal met een headline show ben je er continu mee bezig. En nu kon het eigenlijk niet, want ik was alleen maar met die EP bezig. Want ik, maak, ik doe alles zelf. Ja. Dus de, de marketing, je moet alles design, eh, designen, eh, fotoshoots, al die dingen. Mensen mailen. Dus ik heb eigenlijk heel weinig tijd gehad om die headline show goed voor te bereiden. Maar ik heb nu een hele toffe band bij elkaar. Eh, die heel snel kunnen schakelen. Dus konden we, heb ik een setlist gemaakt. Ehm, heel veel zelf geoefend. En hun hebben ook heel veel zelf geoefend. het hoeft eigenlijk maar een paar keer bij elkaar te komen. En dan gewoon voor heel wat uren. Ja. En dan, eh, ja. Over die vaste bandleden. Want één ken ik. Want die heeft hier ook, eh, die heeft ook een paar keer hier gespeeld. Dat is Jamie de Groot. Maar wie zijn die andere twee? Leonard en Josie. En eh, zij zitten samen ook in een band Girls, Girls, Girls. Daar ken ik ze eigenlijk van. Mhm. Eh, ik vond het heel tof. En toen eh, had ik gevraagd of ze ook bij mij wilden komen spelen. En, ze zeiden ja, dat ja. ik hartstikke leuk. moeten ze daar dan toch ook een beetje hun ei in kwijt kunnen? En zeggen van, nou, het moet wel ons aanspreken om dit, dit werk te kunnen doen. Zoiets? Ja, ik denk wel dat het je moet liggen. Maar ik wist, omdat, door hun eigen muziek wist ik eigenlijk al dat het perfect in hun straatje zou passen. Daarom heb ik ook hun gevraagd. Ja. Hoe, hoe anders is dat nu? Eh, dat je nu met een eh, complete band eh, kan spelen? Oh, het is zoveel beter. <laughs> Ja, <laughs> het is zoveel vetter. Kijk, mijn muziek is natuurlijk best wel vol. Er mhm. zitten heel veel elementen in. En ik heb veel akoestisch gespeeld. Eh, wat natuurlijk heel leuk is, want dat zijn wel mijn roots. Hmm. Maar ja, dat komt er gewoon niet helemaal uit zoals het daaruit hoort te komen. En ik wil ook gewoon zelf rond kunnen lopen op het podium... zonder vast te zitten aan mijn gitaar. Hmm. En daar heb ik nu eindelijk ook de kans voor... dat ik gewoon het publiek in kan gaan en ja, want dat eh, was ook een van de opvallende zaken tijdens eh, de, de release show. Uh, denk, één hilarisch moment, die ga ik toch ook even op de radio noemen. Gooi maar. Ja, want <laughs> het was al geloof ik bij, bij nummertje twee of drie. Bij Running, toen op een gegeven moment pakte hij de akoestische gitaar. En toen zei op een gegeven moment... ja, ik, ik heb nu even iemand die de mic nodig heeft. <laughs> Oh, kortom, wie wil er voor Mike spelen? Nou, dat was een beetje het hilarische moment. Want toen zei keihard... Hij staat hier hoor. Dat was je vader. Want die vader, heet, ja, Mike natuurlijk. heet Mike Moore natuurlijk. Dus, en dat is ook letterlijk in beide verslagen terug te lezen. In de Zandvoortse krant en eh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus eh, ja, dat, eh, dat was natuurlijk wel geëikt. dit, dat is een intikker, om het even netjes te zeggen. Nou- ik snap hem wel. Ja, <laughs> maar hoe, hoe is dat dan? Dat je dus nu in staat bent dan om dan midden in het publiek... probeer je dan ook de interactie... Ja, voor mij is dit zo belangrijk. Want als ik keek naar act die ik blijf onthouden. Mhm. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete External Pilots... en Billie Eilish, dat nog niet zo bekend was... die deed dus zoveel publiek interactie, waardoor je je veel closer voelt met die artiest. En ik wil dat ook uitstralen. Ik wil niet gewoon iemand zijn die onbereikbaar is. Ik, mhm. ben, ik ben een van hun, van de fans. Mijn fans heten de Ghosties. En we zijn een soort van één grote vriendengroep, familie, weet je wel. Dus ik wil niet daar altijd hoger staan dan hun. Mhm. En ik vind het gewoon heel belangrijk om, ja, gewoon met ze te zijn. Ja. Eh, wat merkte je toen, toen je daar eh, begon te spelen? Eerst op het rand van het podium met Running en later met Elixir. <laughs> Ja, ja want dat, eh, want dat eh, deed je ook uh, midden in de zaal. Ja, klopt. Ik heb volgens mij drie keer zelfs in de zaal Ja, drie keer zelfs. Ja, klopt. de eerste keer was eigenlijk improvisatie. Dat was niet het plan, maar ik wilde het gewoon heel graag. En mijn benen gingen al voordat ik na kon denken. Ja, <laughs> ja het is echt ehm, oprecht ook. Deze show was het leukste dat ik ooit gedaan heb. Echt waar. Ehm, we gaan zo twee nummers van je horen ik, eh, ja, ik zal eh, ter plekke wel gaan horen welke dat <laughs> zijn. Ehm, eh, het is zover mensen. We gaan niet de stevige versie horen van Hell on Earth. Nee, we gaan een echte strip-down versie horen van Wendy Moore. het eerste nummer van vanavond heet Hell on Earth. It was a stupid sacrifice, sacrifice. But two wrongs don't make it right, make it right. Now your ghost just keeps me up at night, up at night. It's been weeks, but I'm so terrified. Forbidden fruit, we were in paradise. My greatest muse, not just a parasite. Flowers that bloom in a wildfire. But I still took a bite. Thought that I was in Eden uh, Turns out you a hell on earth I forgot what I needed And I only put you first I lost all of my senses Reckless, can't help it Completely defenseless, helpless, obsessive Thought that I was in Eden uh, Turns out you a hell on earth Always thought you were my medicine, medicine You're nothing more than just adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine, guillotine Can't stop choking on your nicotine Forbidden fruit, we were in paradise My greatest muse, not just a parasite Flowers that bloom in a wildfire but I still took a bite. Thought that I was in sinning, turns to a hell on earth. I forgot what I needed, and I only put you first. I lost all of my senses, reckless, can't help it. Completely defenseless, helpless, obsessive. Thought that I was in sinning, turns to a hell on earth speed ahead, straight to the bottom. With each step, this thing went rotten. Feel your breath, prepare for the flooding. Hypnotize the deeper you're gunning. Thought that I was in Eden. Turns out you are hell on earth. I forgot what I needed, and I only put you first. lost all of my senses, reckless, can't help it. Completely defenseless, helpless, obsessive. Thought that I was in Eden, turns that you are hell on earth. Ja, ja, ja. ja. Dankjewel. Dat uh, was het uh, eerste nummer, Hell on Earth. En dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig wat het tweede nummer is. Want dat heb ik niet uh, eh, gestaan. Want ja het ging helemaal random uh, vandaag. Ik ook niet. Voor mij is het ook random. Eh, laten we Trigger doen. Trigger? Oké. Ja. het is jouw feest. Dus <laughs> <laughs> your name is You go so many places Really got your thing going on, don't you? I can make you famous You're gonna be the greatest I need you to change everything you do You do, you do Everything that makes you you You, you Strip you of the things you had that made you different. Tell you how it's all gonna make you bigger. Wrap you up in plastic with a pricing sticker. But first you gotta pull the trigger. Kill what's left and serve you to the sharks for dinner. Cover you in gold so she will know what it is. Wrap you up in plastic with a pricing sticker. But first you gotta pull the trigger. I'll help you out of crisis. You see, I'm just the nicest. Trust me, we're all friends in this office room. If you want some slices, you gotta pay the price. I'm eating you alive, you're gonna feel brand new. Losing that what makes you you, you, you. Strip you of the things you had that made you different. Tell you how it's all gonna make you bigger. Wrap you up in plastic with a prize and sticker. But first you gotta pull the trigger was left and served you to the sharks at dinner. Cut for you in gold so she won't know what hit her. Wrap you up in plastic with a prize and sticker. First you gotta pull the trigger. Everything that makes you you. Get what's left and serve you to the sharks at dinner. Got for you in gold so she won't know what hit her. Wrap you up in plastic with a price sticker. But first you gotta pull the trigger. Dankjewel. Dat was uh, Wendy voor dit moment. Jij bent ook niet zo iemand uh, die uh, zegt... hey, het is af, ik ga het meteen erop, gauw in de hei. Want nee. ja, jij bent ook iemand die vrij kritisch is op eh, wat, je, wat je uitbrengt en hoe het klinkt. Ja, ja, ik schrijf zoveel wat ik niet uitbreng. Ook, <laughs> ik dacht dus dat Tangle Wiring, die, mhm. die nieuwste single... ik dacht dat ik... Het voelde heel recent of zo, maar ik mhm. keek in mijn voice notes... want ik drop vaak eh, de early demo's in mijn Discord. Mhm. Ik was aan het kijken en die heb ik dus in eh, september 2024 heb ik die geschreven. Dus die ligt ook alweer bijna een jaar op de plank. Dus <laughs> ik ben best wel eh, voorzichtig met dingen uitbrengen. Ja, ehm, want <clears throat> je zegt ook, eh, er zit ook heel veel eh, verschil in tussen deze en, en wat je eerder hebt uitgebracht. kun je ook zeggen dat Tangled Wiring misschien wat meer bij jou past? Dus meer bij jou en wat meer ook over jouzelf gaat? Of hoe ja. zit dat? Ja, ja sowieso qua sound. Ik wil altijd gewoon even kijken waar mijn randje zit of zo. Deze gaat mhm. daar wel heen, denk ik. Maar vooral inderdaad ook weer textueel. Um, ehm, Tangle Wiring gaat eigenlijk over een soort van... Ik ben heel chaotisch. Dat, dat weet jij ook. Ik ben een, echt een ontzettend chaotisch persoon. Ben het zelf ook. Ja, en soms vraag ik me gewoon af, waarom ben ik zo? Why does my brain have such tangle wiring? En daar dacht ik aan. En toen schreef ik dus deze track. En dat gaat dus eigenlijk gewoon over complete chaos. En waarom doe ik dit? <laughs> Nou, zullen we hem dan nou maar laten horen? Want dat lijkt me wel een eh, <laughs> goed, goed plan. Hier is die tangled wiring... cracks left on red is my iris sister. red. Dark circles underneath my eyes. Full of dread being said is a virus that I spread. All the hurdles that I jumped too high. I do it to myself, I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip out, just gonna leave a mark. happening to me I do it to myself, I refuse to get help Now I trip, I'm just gonna leave a mark All my friends, they wonder where I've been Blink my eyes, guess I disappeared again The concept of time slipped my mind and now I'm spiraling Oh, why does my brain have such tangled wiring? attacking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic, distracting me, detaching. Tangle wiring. De titeltrack die ook op single is uitgebracht. Dat zei je net, hè, toch? Ja. ja Tangled Wiring. Ehm, heb je die ook gebruikt voor jouw Chinese avontuur? Nee, want die was toen nog helemaal niet gemaakt eigenlijk. Oh. De productie was veel later gemaakt. Ik had hem echt gewoon nog soort van achter in mijn hoofd liggen. Hmm. Eh, en ik wist dat ik de EP zo wilde noemen, maar weer had ik er nog niet mee gedaan. Ja. Eh, waarmee we ook nog eh, zijn gekomen op het eh, verhaal China. Want daar was het... dan krijg ik de opdracht van de baas van de Zandvoerse Ja, schrijf er eens even een leuk <laughs> stukje over. Nou, dan moet ik daar ook weer iets over gaan bedenken. En ja, vertel het zelf maar. want hoe is dat gegaan, dat Chinese avontuur? Ja, nou, heel, kort probeer ik het te houden. Ja. Eh, er kwam misschien een TikTok-ban. Eh, alle Amerikanen gingen naar een Chinees platform. Toen dacht ik, hey, ik ga ook een keer meedoen met een trend. Dus ik ging ook naar dat Chinese platform. Eh, toen postte ik een paar video's. Toen groeide mijn account meteen super erg. En toen kreeg ik een privéberichtje van een of andere Tencent. Die vroeg of ik mee wilde doen aan hun programma. Ik dacht, zal wel, snap. Ja. <laughs> en... Ehm, toen eh, heb ik het aan wat mensen laten zien die wat meer van China weten. zeiden dat is echt Tencent. Die, dit is echt. Tencent is eigenlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Eh, toen heb ik drie online rondes gedaan in Nederland. En zeiden ze, eh, when can you come to Beijing? volgende week? <laughs> dus ik zei, oh, oké, okay. <laughs> whatever. Nee, grapje, zo makkelijk ging het niet hoor. Nee. <laughs> maar ja, toen gingen we naar Beijing. Ehm, toen kwam ik daar en toen... Je kan het een beetje vergelijken met X-Factor, denk ik. Eh, vier jury's aan zo'n tafel en dan moet je zingen. Maar het leuke was wel dat hier heb je vaak dat je covers moet zingen op tv. Mhm. En daar waren ze heel erg geïnteresseerd in songwriting. En dat je je eigen liedjes deed. Dus ik heb Hell on Earth gezongen. Ehm, maar ja, het was wel echt eh, een hele andere wereld daar hoor. Ik moest bijvoorbeeld eh, om 11 uur s'avonds kreeg ik nog te horen... oh ja, je mag geen gekleurd haar. Dus toen moest ik om 11 uur s'avonds, net voordat ik eh, wilde slapen... en de volgende dag dat had... Ja. moest ik bij een Chinese kapper mijn haar zwart gaan verven... want dat kon niet. Och. <laughs> ik moest allemaal mijn tattoos afplakken. Ik moest iets over mijn neuspiercing heen, want ik kreeg hem niet uit. <laughs> oh jee. Het is een hele andere wereld. Maar ik was heel erg bang dat ik ehm, een beetje een buitenbeentje zou zijn. Maar eh, iedereen die meedeed, de, de deelnemers waren allemaal vrouwen. Het was een vrouwencompetitie. Ja. Iedereen was zo lief. En ook het personeel was echt superleuk. En ehm, ik heb daar echt tot de nacht gewoon eh, moeten opnemen. En eh, blijkbaar waren het allemaal Chinese celebrities. Maar ik kende ze toch niet. Dus ik was niet zo zenuwachtig. Terwijl iedereen stond van, oeh, het is die. En ik dacht, oké. <laughs> ik probeerde het zo snel mogelijk te vertellen. <laughs> ik was heel excited. Maar <laughs> ehm, dus dat. En toen kwam ik weer terug. En toen zeiden ze eigenlijk, hmm, je moet eigenlijk over drie dagen dan eh, in Beijing op locatie komen livestreamen in het Chinees. Eh, toen hield het voor mij op, want ik was alweer terug in Nederland. Had ik even eerder moeten weten. En ik kan geen Chinees. <laughs> Nee. Dus eh, daar eindigde ook het, het hele Chinese avontuur ook eigenlijk, min of <laughs> meer. Ehm, wat ik wel heel erg opvallend vind, is dat ze zeggen... mensen, die koffercultuur neem het voorbeeld aan die Chinezen. Die weten tenminste hoe het hoort. Juist. <clears throat> Want eh, dat, eh, het is leuk, hè, die covers. Maar ehm, het gaat meer om het authentieke materiaal. Ja, ja. Dus dat vond ik wel leuk. Ja, ehm, dan, eh, want dat, is ook, nog, dat stond ook op mijn lijstje. Want ik denk, eh, ik was eh, niet vorige week vrijdag, maar de week daarvoor... Eh, was ik bij de opening van Pride at the Beach in het oude raadhuis. Daar vertelde Ruud Hameling, ook hier een paar keer geweest... een zeer indrukwekkend verhaal over zijn vader... die ja, homoseksueel is en daar behoorlijk last van had in de omgeving waar hij zat. Maar het komt er dus aan, Pride at the Beach. jij bent nog steeds, als het goed is, ambassadrice van Pride at the Beach. Klopt. Ja, klopt. Ehm, Weet je iets eh, wat je, waar, jouw rol eh, ligt eh, bij Pride at the Beach? Of laat je het over je ehm, heen komen? Ik laat het dit jaar een beetje over me heen komen. Ehm, ik wil natuurlijk wel gewoon interviews. Mm Dat mhm. soort dingen doen over LHBT. En ik ga er zeker over posten. Maar ik heb natuurlijk vorig jaar al gespeeld. Dus ik speel dit jaar niet. Nee. Ehm, tenzij ze het heel graag willen. Dan ja. natuurlijk wel even langs. <laughs> Het eh, andere punt is natuurlijk... Eh, eh, ja, we hebben het nu al een aantal malen in Zandvoort Pride at the Beach gedaan. Maar hoe belangrijk is dit, dit mm, voor, voor de community, om het even zo te zeggen? Ja, Pride bedoel je? Ja, Pride zelf. Pride, Pride is nog steeds heel belangrijk. Pride ontstond eigenlijk uit een opstand. Ik weet dat het nu een heel feest is. Ehm, mhm. Maar we vieren eigenlijk dat die opstand zin heeft gehad. En dat we nu rechten hebben. Eh, alleen merk ik wel, en vele andere <laughs> queer mensen... dat het nu misschien weer een klein beetje achteruit gaat, de tolerantie. Eh, en dat maakt het dan ook weer heel duidelijk dat het duidelijk nog nodig is... Eh, dat we ons laten zien. En misschien weer een beetje dat opstandgedeelte weer erbij moeten betrekken, vind ja. ik. Ja, maar ja, dat, ja, ik, ik heb me ook meerdere malen wel eens naar de, de collega's van het programma... wat hier ook te horen is geweest, maar de niet meer Rainbow Radio. Eh, die zeiden dan van ja, eh, er is nog zoveel eh, uit te leggen en, en te winnen. Om, om, om duidelijk te maken dat het, dat het helemaal niet zo moet. Zoals de wereld reageert op ja. dit soort zaken. Want je zegt het zelf nu ook. Ik zeg altijd gewoon laat mensen <laughs> leven hoe zij willen leven, toch? Ja. Zo moeilijk is het niet. Punt. Ja. Ehm, dat, dat is één. Ehm, <clears throat> maar ehm, ja, wat, wat, maar wat doe jij zelf dan eh, op, zo'n, eh, op, op het moment dat Pride at the Beach er is? Ben je dan... Ja, je hebt natuurlijk nu opgetreden. Eh, dit jaar dus niet. Maar hoe ga je het misschien dit aankomende jaar bekijken en beleven? Ik heb sowieso wel dit jaar op, een, op Pride gespeeld. Ook, hm. alleen niet in Zandvoort dan. Dus ik betrek me nog steeds bij. Alleen, ja, nu in Zandvoort natuurlijk heb ik het vorig jaar al gedaan. Ja. <laughs> Ehm, dus voor nu eh, ben ik vooral bezig met mijn eigen publiek. En ik focus iets minder op het queer gedeelte van mij. Want ik vind het persoonlijk niet heel interessant van mezelf dat ik queer ben. Het is gewoon, ja, er, niks bijzonders. Voor mijn gevoel is het niks bijzonders. Eh, dus ik ga deze Pride eh, lekker feestje vieren, denk ik ja, gewoon. Ehm, kan je ook zeggen, oh, want ik beproef toch... je kijkt er wel eigenlijk heel nuchter tegenaan. Ja. Ja? Ja. Dus ja. <laughs> Ja, is het, nuchter is, is, <laughs> denk ik ook misschien eh, de meeste... Eh, ja. dat, dat, moet ook wel, toch? Ja. Het, is er, ja, het, is, het is gewoon... Er is niks bijzonders aan, toch? Nee, zijn. nee, dat is heel goed. Eh. <laughs> nou, dat dus. Dat is ook het hele punt, toch? Dat willen we eigenlijk zeggen, Ja, toch? dat je gewoon eigenlijk gewoon normaal opgaat in het, in het grote geheel. Ja. Dat is het in feite. Ik ben gewoon een mens. Ik heb toevallig vriendin. Ja, ja, Punt. Precies. Ja, <laughs> nou ja. Eh, dat, eh, dat, is, dat is een beetje ook eh, waar het... tenminste, hoe ik het beleef. Van, Hè, ehm, mensen onder elkaar. Eh, en eh, niks meer en niks minder eh, in dat opzicht. Ehm, dat is bij deze gezegd. dat is aan het eind van deze maand, hè? Pride at the Beach. Ja, nee. Begin augustus, volgens mij. Eerst Begin augustus, week. ja. Trouwens, Pride at the Beach is nog wel net in juli, volgens mij. Ja, volgens mij de 31 Dus die, die, die week loopt aan elkaar... ja, precies. Die, die week loopt aan elkaar vast. Met Pride Amsterdam erbij. Ja, zo, zo is het. Eh, dat dus, eh, want dan hebben we dit onderdeel ook even netjes besproken. want ja, het, eh, ik bedoel, het programma Rainbow Radio is er niet meer. Dus dan moet ik er toch even iets over gezegd hebben. Dat, dat het er wel aan zit te komen. Dus is het nu tijd om weer naar Wendy te gaan luisteren. Want Wendy zit er niet voor niks. En een van de nummers, een van de sterke nummers die zij speelde afgelopen vrijdag. Maar ook die als single is uitgebracht en ook een hele mooie clip waarbij zij op een paard zit aan de waterkant. Eh, en dan wel op het strand. Eh, hierachter volgens mij ook opgenomen, denk ik. Nee, want ik wil dat heel graag doen. Maar er mochten geen paarden meer op het strand. Wat is dat? Ja. Nou. Heeft, David, dit, eh, Had jij, ja, David, dit had je gewoon toe moeten staan. Nee, dus dit was een grote keten grote keten. Dat is in eh, het... Eh, Helemaal bovenin. Ja, dat is bovenin. Het eh, ligt ergens bij Petten in de buurt daar, die kant uit. daar mogen ze dan wel. Dus, weer die gemeente Zandvoort. <laughs> dat hadden ze beter even op kunnen lossen. Het was prima Zandvoort promotie geweest in ieder geval. Helaas. Ja, helaas pinakaas. Maar we gaan hem nu horen hier in deze setting. De strip-down versie van Start Fresh. been stranded here for days. Might be the anchor that I threw. Stuck in bed, time slips away. But what can I do when I can't seem to move my body? I don't wanna feel these feelings. I don't wanna fight this fight. How could I stay strong against the tide? but it must have meaning. So that means I can't quit. I'm always. my worries to a rest. And my doubts back in that tomb. But that's not what I do best. Like a flame in a room that's slow but surely losing air. I don't wanna feel these feelings. I don't wanna fight this fight. How could I stay strong against the fire? But it must have meaning. So that means I can quit. I'm always seeking just to get lost in it. No, it ain't easy, but I'm trying my best to hold on and keep going. So when I'm ready, I will start fresh. just to get lost in it. No, it ain't easy, but I'm trying my best to hold on and keep going. So when I'm ready, I will start fresh. en ik maak het ook even persoonlijk. Want op het moment dat, eh, dat je dit eh, speelde eh, vorige week... toen kreeg ik het ook al eventjes zo'n zo'n strot. Dus dat was één. En dat gebeurde zelfs ook nog een tweede keer zelfs nog. dat was het moment dat je besloot met de gitarist... om Elixir te gaan spelen zonder een microfoon wel te verstaan. En dat was het momentje 2 dat ik uh, <laughs> zo'n strot kreeg. Dus ja, eh, wat, wat dat er gaat... Eh, Mission accomplished. Ja, ja want dat, want dat was ook het verhaal wat te vinden is op de platformtjes links en rechts. Dat je in staat bent om dat over te brengen. En als je dat bij mij weet te brengen, dan moet dat bij anderen ook gebeuren die van muziek houden. En ook heel goed naar de tekst luisteren. Want dat is wel een belangrijke voorwaarde in dit hele verhaal. Absoluut. Ja, eh, want daar maak je dus uiteindelijk liedjes voor. Eh, bij de volgende, daar zit ook nog een kleine geschiedenis aan vast. Nu doen we het een beetje zoals we het eh, ook in de nieuwe stijl doen. dan gaan we ook even de songwriter wat vragen stellen over bijvoorbeeld Hoekt. Want daar zit een klein verhaal aan vast. Want jij was bezig met dat liedje en op een gegeven moment denk je... Ik mis wat. Ja, eigenlijk het hele liedje was af, behalve het refrein. Ik had geen refrein, maar ik wist dat het liedje cool was. Dus toen eh, had ik eh, Jamie een appje gestuurd. Uh, het is mijn beste vriendin en ze speelt bas bij mij. De mhm. meeste mensen die mij volgen, die kennen haar wel. <laughs> Ja. en zij kwam eigenlijk met een, een refreintje. ik heb de tekst dan nog iets aangepast, maar eigenlijk door haar is dat liedje afgemaakt. Ja. ja. Zo is het dus uiteindelijk goed gekomen met Hoekt. En de rest trouwens geschreven met de Wodan Boys van dit nummer. Ja, dat is ook niet een misselijke eh, combinatie. dat is ook geen misselijke combinatie. De Wodan Boys missen. Dus eh, ook die eh, moeten we zeker niet onderschatten. In Absoluut. Dit hier is Wendy Moore met de laatste. En dan de strict-down versie van Hooked. I got a fever. making me feel high. A slight deceiver, I'm your kryptonite, and tonight you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. It's just so simple, you don't have to fear, oh my dear. Follow the puppets. This won't last you couldn't be more wrong Just like that Got a task And you wanted more and more All it took was one look Bending from the edge of the room I felt the tension as I crashed into you And now you do All it took was my touch Burning on your Mama, fill my cup. You can't resist it, bumping in your blood. Oh my God. If you want some love, baby, you're just enough. Bet you thought this won't last, but you couldn't be more wrong. Just like that, got attached, and you wanted more. attention as I crashed into you And all you do All it took was my touch Burning on your skin like it's fuel I took the last bit of control over you And all you who wanted more, addicted to the rush. You wanted more, addicted to my touch. I got you hooked, and now you're doomed. You wanted more, addicted to the rush. You wanted more, addicted to my touch. I got you hooked, and now you're doomed. en wat mij opvalt eh, bij de strip-down versie... dus de akoestische versie, mensen... is dat het een haast Spaans karakter heeft. Oh. Eh, ja, helemaal aan het begin. Als je, Nou, laat hem, laat nog maar eens horen. Het, eh, het is die, hè? Ja, onder meer. Maar ook op het moment dat je... Ehm, het... ja, nee. Dat bedoel ik dit is eh, haast... Eh, gaat het al een beetje richting eh, de flamenco kant. <laughs> Gaat het ja. al een beetje op. <laughs> Zo zie je maar dat dit ook alle kanten opgaat met de muziek. ja, je innerlijke demonen inderdaad. En, en vooral dat je jezelf onzichtbaar maakt een beetje voor mhm. de wereld. Want je bent aan het uitstellen met alles. Ja, en uitstel, daar komt geen afstel van. hoe dan ook komt hij op een gegeven moment met een enorme idiote bak... komt hij dan weer recht voor je yep. weer, komt hij weer terug. <laughs> Ehm, maar hoe eh, ga je daar nou mee om met, eh, met, dit, eh, met dit fenomeen? Want je hebt er een liedje over <laughs> geschreven. <laughs> Niet. niet. Oh, het wordt alleen maar erger. Ja? Het is echt niet goed. Nee? Ik probeer nu, ik probeer nu elke dag een soort van lijst te maken en dan afstrepen wat ik doe do lijstje Maar het is ook heel makkelijk om dat dan te doen van... oh, maar, oh, maar dit kan wel morgen. Dan heb je dat lijstje gemaakt en dan ben ik op de helft van de dag... en denk ik, nou... <laughs> en dan de volgende dag lukt dat dus niet. nee, en hoe gestructureerd ben jij in een, eh, in een leven? Dan? Niet. Niet? Ook Nul. Ja, ik dus Nul. ook niet. Dus nou ja, daarom, is, daarom is dit gewoon een liedje van ons beiden. Dus ja. Eh, want, ja, <laughs> ik herken mij daar volledig in. Want eh, ik bedoel, ben ook van het uitstel eh, bijna van het afstellen. Maar Het is ook niet dat je het expres doet. Hè? Het is, het, is gewoon, je mentaliteit. Want eh, kijk, nu moet ik gewoon één keer in de week door dat, eh, door dat hok heen. Want anders dan denk ik van ja, het is een vorm van discipline die ik me nu zelf opleg. Ja. En het is nu geen zootje. Dus je kan gewoon binnenkomen. En, eh, wat dat, wat dat Heb je dan ook dat je alles eh, opschuift tot het laatste moment? Maar dan, daar krijg je zo'n rush van dat het je lukt. Ja, dat ook weer. En daarom blijf je het continu weer doen. Want je gaat wel stressen die laatste vijf minuten. Maar dan doe je het zo goed die laatste vijf minuten. Dat je denkt, ja. krijg een goed voldaan gevoel. Ja. Eh, ik vond het weer hartstikke leuk dat je geweest bent. zelfs als rennende engel in dit geval. Want ja, er moest toch iemand komen om het eh, een beetje op eh, te vullen. En uiteindelijk dachten van jou. Ja, kom Je mag me dus altijd bellen. Ja, oké. Eh, dat is heel fijn om te, te weten dat we dat kunnen doen. Uh, Wenny Moore, die zullen we dus ongetwijfeld nog wel weer ergens gaan tegenkomen. En tot zover het optreden van Wendy Moore eerder dit jaar in onze studio. En dat gebeurde in juli van het afgelopen jaar. Waarmee deze nieuwjaarsdag toch heel bijzonder is, omdat er een behoorlijke Zandvoortse inbreng is geweest. Met Bodie Monet in het eerste uur en Wendy Moore in het laatste uur. We kijken ook alvast even vooruit naar het volgende jaar, want over twee weken dan komt Tom Bruins naar de studio. Afgelopen jaar heeft hij een album afgeleverd en dat album dat heet Waiting for the Rain. Wij zeggen tot volgende week. Dag. Time and time again, the roses seem to grow so tall in the garden of her plants, where she carefully breaks down.